Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een arrestatieteam van de politie is de Thalys binnengegaan... die vanochtend op station Rotterdam Centraal werd ontruimd. Alle passagiers moesten de hoge snelheidstrein uit... nadat de man zich had opgesloten in het toilet van de trein. Een aantal perrons op Rotterdam Centraal is afgesloten... en het treinverkeer rond Rotterdam is de komende uren ontregeld. Eind augustus werd een aanslag voorkomen in de Thalys in Brussel... toen een man probeerde het vuur te openen... en werd overmeesterd door drie oplettende passagiers. Kroatië heeft de grensovergangen met Servië gesloten. Duizenden vluchtelingen proberen via de Servisch-Kroatische grens naar West-Europa te reizen, omdat de grens met Hongarije dicht is. Gisteren alleen al zijn zo'n 8000 vluchtelingen de grens tussen Servië en Kroatië overgestoken, zegt de Kroatische regering. Ze proberen via Kroatië naar Slovenië te reizen en zo verder Europa in te komen. Kroatië wil nu het leger inzetten om hen al bij de grens met Servië tegen te houden. Consumenten hebben ook in juli weer meer geld uitgegeven, meldt het CBS. Ten opzichte van de maand ervoor stegen onze uitgaven met bijna anderhalf procent. De consumentenbestedingen stijgen al een tijdje, na een jarenlange afname. Nederlanders kochten vooral veel spullen voor hun huis. De aanschaf daarvan steeg met bijna 5,5 procent. Die toename heeft vooral te maken met de aantrekkende huizenmarkt. In Mexico is een leider van een drugskartel gearresteerd... die het brein zou zijn achter de verdwijning van 43 studenten. In september vorig jaar verdwenen de studenten... na een bloedige confrontatie met de politie in de stad Iguala. Volgens de Mexicaanse regering leverden de agenten hen uit aan de drugsbende. Daarna zouden de studenten zijn vermoord... en hun lichamen verbrand op een vuilnisbelt. De opgepakte man wordt verdacht van drugshandel, afpersing... en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het weer, vooral langs de kust nog een paar buien, maar later vandaag schijnt ook de zon af en toe. Het wordt vanmiddag een graad of 18. Morgen valt er nog een enkele bui, maar meestal is het droog. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. Het valt wel mee met de files in de Randstad. Files met eh, minstens vijf minuten vertraging zijn te vinden op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen knopen De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. Over 9 kilometer langzaam rijden en stilstaan. De A7 Zaandam-Hoorn. Tussen knooppunt Zaandam en de afrit Wormer 4 kilometer. Twee rijstoken zijn dicht. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen het Rottepolderplein en knooppunt Batuverdorp 6. En op de A10 Zuid tussen Slotermeer en Oud-Zuid 6 kilometer. Op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen het Kleinpolderplein en Schiedam-Noord 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen.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 No other words can tell it half so clearly. Three little words, eight little letters that simply mean I Lucky Pizzarelli, die ik de eerste uur liet horen. Welkom terug bij CFMDS, alweer het tweede uur. CFMDS op zondag, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. We gaan nu luisteren naar een live opname uit eh, de goede oude tijd. Wat zeg ik? Een live opname in eh, de boerenhofsteden in Laren. Session. We kennen het allemaal nog. En het is een opname van Linda Hopkins en haar Black and Blue Quartet. Een dame die eh, gospelachtig zingt en een stem heeft die dat helemaal gerechtvaardigt. We gaan luisteren om te beginnen naar As Long As He Needs Me. New Ja, Linda Hopkins en haar Black and Blue kwartet in eh, Nederland opgenomen. En we gaan nog een stukje laten horen. En dat is eh, It Took a Long Time. Thank you. zingt een stuk van While in het Frans. En dat levert iets heel bijzonders op. Luister zelf maar. C'est presque beau. to Bridgewater. We gaan nu luisteren naar de vibrafoon van de Belgische vibrafonist Sadi, Een eh, waal die heel bekend is geworden in België... bij allerlei jazz- en radioorkesten. Hij heeft gespeeld met eh, Django Reinhardt, Kenny Clark... Stefan Grappelli en Don Baez. Heeft eh, veel composities gemaakt, leidde big bands... en is heel zijn leven actief geweest. We gaan nu luisteren naar een stuk dat hij zelf gecomponeerd heeft. En het heet The Same. has taken toll. Your shattered dreams I can't make whole. Dat was Silge Nergard met het nummer Japanese Blue. U luistert naar ZFM Jazz op zondagmorgen. En vanmiddag gaan wij met z'n allen vanzelfsprekend naar gebouw De Krocht. Om daar eh, een prachtig concert blijft bij te wonen van Scott Hamilton. Half drie begint het in de serie Jazz in de Krocht. We gaan nu luisteren naar Mel Tormé. Niet zomaar Mel met een eh, kwartet of een quintet. Mel Tormé live in Tokio. Met ehm, de Marty Page Ted. Een elfmans formatie. En we gaan luisteren naar Sweet Georgia Brown. Well, you're a wonderful audience, and we love that applause. So how about some for Mr. Mel Torme? shade on sweet Georgia Brown. Big feet so neat, sweet Georgia Brown. They sigh and wanna die for sweet Georgia Brown. I'm telling you why. It's been said she knocked them dead when she came to town. Since she came, why it's a shame how she cools them down. Fellas, she can't get our fellas, and she ain't met. Georgia named her, Georgia claimed her, sweet Georgia Brown. Gary Foster. Jack Sheldon. dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum Show no, ba ba ba dee do, Shabba-dabba-dee-dee, dee dee dee dee dee No one dame has got a shame on sweet Georgia Brown. Big feet, so neat, sweet Georgia Brown. They sigh and wanna die for sweet Georgia Brown. I'm telling you why. All the tips of porter slips to sweet Georgia Brown. They buy clothes at fashion shows with no money down fellas, tip your hat. Oh boy, she's the cat that Mr. Reacher's sister, sweet Georgia Brown. Georgia named her, Georgia claimed her, sweet Georgia Brown. dat noemen we nou spetteren in de jazzmuziek. Fantastisch. Sketten, zingen, zuiver op toon. En eh, gaan als een eh, orkaan. Geweldige big band, mooie timing. Mel mee. We gaan hem nog een keer laten horen in eh, een bossa nova potpourri. En dat zijn drie bossa's. The Gift, daarna One Out Samba en dan How Insensitive. No string of pearls in a velvet glove. The gift I bring you is the gift of love. No ring of gold, but a dream to unfold when all the stars have flown and we're alone. The gift of is a precious thing. A touch of magic on a day in spring. The golden dream every dreamer pursues. Remember, darling, never refuse the gift of love. Cause love can't be a melody that lingers or slips like April wine right through your fingers. So kiss me sweet till our secret star illuminates the way to Shangri-La. Whatever fate may befall, all I know is that the gift of love is the greatest gift of all. This is just a little samba built upon a single note other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is the consequence of the one we've just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you. Uh, there's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing, or nearly nothing. I have used up all the games I oh, know, and at the end I come to nothing, or nearly nothing, so I come back to the first note as I must come back to you. I'll pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, Ray me Foxo Lati Do, he will find himself with no show. Better play the note you know. the first note as I must come back to you. I'll pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, bring me Vazzo Lati Do. He will find himself with no show. Better play the note you know. must have asked Did I just turn and stare in empty silence? What was I to say? So I come back to the first note As I must come back to you I will pour into that one note All the love I feel for you Whatever fate may befall, all I know is that the gift of love is the greatest gift of all.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 We gaan nu luisteren naar Nederlands talent. De gebroeders Beets. Samen met Niels Tausk, de Vlugehoorn. Peter Poiker, Altsax. Joost Patochka. Een oude bekende die regelmatig in eh, de krocht verschijnt. En we gaan luisteren naar on the street where you live. luisteren naar... Ja, Winter Marsalis. Blakey's was... Eh, <laughs> ja, dat was uh, Blakey's Team door Winter Marsalis. De ZFM van vandaag zit er alweer bijna op, luisteraars. Het was eh, een twee uren durend programma dat voorbij is gevlogen. Volgende week evenwel alweer een aflevering met alweer een andere presentator. Vanmiddag half drie in de krocht Scott Hamilton... Of vanmiddag om drie uur naar café Vreeburg, Trio Hans Keunen. Of naar Hotel de Beurs om half vier om zelf te jammen. Ik ga afsluiten met Melto May in een hele andere gedaante dan we gewend zijn. Hij is ook een fantastische drummer. En we gaan hem nu horen als eh, slagwerker in, ehm, in, een, eh, in de band van Marty Page. En Peplowski, meneer Peplowski als solist in het nummer... Ja, het, hoe gaat het nummer heten? Dat is natuurlijk nog een nummer. Cottontail. Dankjewel en graag tot de volgende keer. With your very kind indulgence, I'd like to move back to the drums...